Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In België worden de coronamaatregelen rond de feestdagen nauwelijks versoepeld. De Belgen wordt gevraagd om kerst binnen het eigen huishouden te vieren. Volgens premier De Croo gaan de cijfers in België net weer de goede kant op... en is het risico dat het weer misgaat te groot. Wel gaan alle winkels per 1 december weer open. Maar het is niet de bedoeling dat mensen gaan fun shoppen, zei premier De Croo. VN-secretaris-generaal Guterres vraagt landen om rustig te blijven... na de moordaanslag op een prominente atoomwetenschapper in Iran. Hij wil dat ze acties vermijden die kunnen leiden tot escalatie van de spanning in de regio. De oproep van Guterres komt nadat Iran had gedreigd om de aanslag op de atoomgeleerden te wreken. Volgens de Iraanse regering zijn er aanwijzingen dat Israël achter de liquidatie zit. De Franse president Macron noemt de mishandeling van een zwarte man door drie agenten in Parijs onaanvaardbaar en beschamend. Hij eist dat de regering snel met een voorstel komt om het vertrouwen tussen burgers en de politie te herstellen. Een Franse nieuwswebsite publiceerde gisteren een video van de mishandeling... die plaatsvond in een muziekstudio in de hoofdstad. Frankrijk mag volgens Macron nooit racisme en haat toestaan. De politiemensen zijn geschorst en zowel de politie zelf als het Franse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld. Bij een grote internationale drugsactie zijn 45 mensen opgepakt. Ze worden allemaal gelinkt aan een Braziliaans drugssyndicaat. In Brazilië zijn 38 verdachten aangehouden. In België 4, in Dubai 2 en in Spanje 1. Ook in Nederland waren twee huiszoekingen, maar daarbij is niets in beslag genomen. Volgens Europol was de bende verantwoordelijk voor het transport van zeker 45 ton cocaïne per jaar. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op mist en de temperatuur daalt naar een graad of 2. Ook morgen overdag in de noordelijke helft waarschijnlijk mist of lage bewolking.